Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-lijsttrekker Samsom erkent dat zijn uitspraken gisteren over ziekenhuizen in Eindhoven onjuist zijn. Samsom zei in het tv-debat bij de EO dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven samenwerken in plaats van concurreren. Ze zouden de NMA hebben omzeild. De bestuursvoorzitter van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven spreekt het verhaal van Samson tegen. De ziekenhuizen houden zich aan alle regels, zegt hij, en bereiden alleen een experiment voor om beter samen te werken. Samson zegt nu dat hij het verhaal iets te enthousiast heeft gebracht. 10.000 mensen die hebben overnacht in een natuurpark in Californië hebben mogelijk het levensgevaarlijke Hanta-virus opgelopen. Het virus is afgelopen zomer vastgesteld op een camping in Yosemite National Park. 10.000 mensen die daar hebben overnacht in een soort tenthuisjes lopen risico. Twee mensen zijn al overleden. Het hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren. Wie ziek wordt krijgt koorts, bloedingen, long- en nierproblemen. Ruim 1 op de 3 patiënten overlijdt eraan, want er is geen medicijn. Maar hoe sneller de besmetting wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleving is. De Europese Supercup is gewonnen door Atletico Madrid. In Monaco wonnen de Madrilenen met 4-1 van Champions League winnaar Chelsea. Europa League winnaar Atletico won twee jaar geleden ook al de Supercup. Mark Evers heeft op de Paralympische Spelen in Londen voor het eerst goud in de wacht gesleept voor Nederland. Op de 100 meter rugslag zwom de Haarlemmer een wereldrecord. Marlou van der Kulk was bij de dames goed voor de bronzen medaille op de 100 meter rugslag. De 18-jarige zwemster greep net naast het zilver. Dat scheelde 400ste van een seconde.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.